Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een acht uur durend debat heeft staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer ervan overtuigd dat de inning van belastingen geen gevaar loopt. Wiebes beloofde er alles aan te doen om de aanhoudende problemen bij de Belastingdienst op te lossen. De Kamer leverde harde kritiek, maar geeft Wiebes een laatste kans. De staatssecretaris nam het op voor de werknemers van de dienst die de afgelopen tijd veel over zich heen hebben gekregen. De problemen zitten volgens Wiebes in de top van de dienst en op het ministerie en die wil hij snel oplossen. Het Openbaar Ministerie heeft in Limburg een bende van zo'n 75 jongeren op het oog... die ramkraken, roofovervallen en autodiefstallen zou hebben gepleegd. De top van de jeugdbende werd drie weken geleden opgepakt... bij invallen in 18 huizen in Zuid-Limburg. Er werden vuurwapens, drugs, geld en een gestolen auto in beslag genomen. Dankzij de arrestaties kwam de politie tientallen andere bendeleden op het spoor. De meeste zitten nog op school en gingen voor het snelle geld, zegt het OM. De burgemeester van Brunsum is een project begonnen om te voorkomen dat meer jongeren afglijden naar de criminaliteit. De Duitse Sociaaldemocraten profiteren van de aanstelling van Martin Schulz als lijsttrekker en kandidaat bondskanselier. De SPD heeft al 2500 nieuwe leden binnengekregen, veel meer dan normaal. En doet het ineens ook veel beter in de peilingen. Volgens een ARD-peiling wordt de achterstand op de CDU-CSU van bondskanselier Merkel snel kleiner. De SPD staat nu op 28 procent, de CDU-CSU op 34. Volgens de peiling is Schulz als kandidaat bondskanselier populairder dan Merkel. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht klaart het een beetje op. Morgen is het droog en schijnt soms de zon. Met maximaal 10 graden is het dan opnieuw zacht. Het weekend verloopt wisselvallig, met vooral in het zuiden vaak regen. Zondag kan in het noorden de zon af en toe doorbreken.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 Op de A9 richting Alkmaar, 3 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. En op de ring Amsterdam, de A10 Noord richting knooppunt Koenplein. Daar staat tussen Schellingwoude en Kadoelen 4 kilometer. En daar is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I didn't know that I could want you so deep. Until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair. But you're taking me there. you're taking me there. Ja, een hele goede avond. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. En eh, we gaan hem eh, maar eens beginnen. Dat doen we dan wel in stijl natuurlijk, hè? Het is Major Laser en Believer. fall deeper and I'm still falling.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 Ja, dat klinkt ook weer raar. Het is iets later dan kwart over zeven. Tijd is dus voor de evenementen in Zandvoort. Eh, eigenlijk heb ik er maar één. Namelijk op 5 februari tussen 8 en 11 uur is er een comedy night... waarbij verschillende comedians eh, bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend, ta aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen... Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden bij het Amsterdam Beach Hotel. De kosten hiervoor zijn 6 euro.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 Locatie is de Vlemingstraat 55 te Zandvoort. Voor alle kinderen tussen, met, tot, eh, tussen de 6 en de 12 jaar. Het Junglefeest, uh, oftewel kinderdisco, zal plaatsvinden tussen 7 en 9 uur. De entree kost 2 euro en de consumptie kost 50 cent.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 Dan beginnen we op nummer 5. Demon. ik ben niet goed in Frans, dat zeg ik alvast. Demain tout comment. Zo, voor 9 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Op nummer 4 staat voor 16 jaar en ouder. Uh, Fifty Shades Darker, deze is één plek gestegen. Dan op nummer 3, nieuw in de top 5, 16 jaar en ouder, Sleepless. Op nummer 2 staat voor 12 jaar en ouder, The Great Wall, nieuw in de top 5. Op nummer 1, snelste stijger, 12 jaar en ouder, nieuw in de top 5 is... ook wel van de makers van New Kids... Ron Goosens. Volgens mij is dat gewoon een naam, maar oké, dat eh, doen ze dus als filmtitel. Maakt niet uit, wij gaan lekker eh, verder. Hier is Yellow Claw. Love and War. cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses. Like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody. only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool on them just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound of weed, and a kilo. I Eurostel pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall de Black Beatles. Van Gucci Mane. De laatste 10 minuten inmiddels eh, zijn aangebroken van CFM Jong Zandvoort. We gaan nog even een gloednieuw nummer draaien. Van Martin Garrix en Dua Lipa. Scared to be Lonely. Die kwam uit op 27 eh, januari. En uh, eh, naast Care to Be Lonely van Martin Garrix en Dua Lipa dus... hoor je Calvin Harris met My Way. It was great at the very start Hands on each other Couldn't stand to be far apart the better. Now we're picking fights. away, lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in kelp en Harris met My Way. We gaan nog even één plaatje draaien van Calum Scott en Chesto. En Dancing on My Own. En uh, dan ga ik afscheid van jullie nemen. Volgende week ben ik er, helaas niet. Dus eh, ik zie jullie dan over eh, ja, twee weken. zien iedereen nog een fijne avond. En zometeen lekker luisteren naar Alternative FM. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town.